Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev... zijn zeker 21 mensen gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Ook Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne... zou vannacht het doelwit zijn geweest van Russische raketaanvallen. Volgens de burgemeester waren er meerdere explosies te horen. Of daar slachtoffers zijn gevallen is onbekend. De pensioenfondsen hebben een goed begin van het jaar achter de rug. Voor de vijf grootste fondsen gingen de dekkingsgraden omhoog. Dat betekent dat ze genoeg geld hebben om de pensioenen uit te keren. Volgens de fondsen komt dat door de gestegen rente. Hoe hoger die rente is, hoe minder geld ze in kas hoeven te hebben voor toekomstige verplichtingen. Op de beurzen ging het de afgelopen maanden minder goed... waardoor de vermogens van de fondsen wel zijn gekrompen. Maar door de gestegen rentes zijn die verliezen grotendeels gecompenseerd. De hoeveelheid stikstof die boeren, bedrijven en het verkeer uitstoten... moet over 10 jaar ongeveer gehalveerd zijn. En dus niet in 2030, zoals eerder de bedoeling was. Dat staat in de plannen die het kabinet vrijdag bespreekt. Het kabinet wil in plaats van harde stikstofdoelen voor het hele land... meer specifieke doelen voor natuurgebieden en bepaalde sectoren. De Algemene Onderwijsbond wil niet meer in gesprek met staatssecretaris Paul... De bond is woedend over een bezuiniging van het kabinet... waardoor een regeling voor kwetsbare leerlingen verdwijnt. De AOB stapt daarom uit het overleg over een herstelplan... waarmee de staatssecretaris de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren. Het weer op steeds meer plaatsen regent het.